uitsluitend politietaken mogen doen. Volgens de Volkskrant willen Afghaanse agenten graag vechten... SP-leider Roemer noemde de reactie van Rosenthal naïef. Rosenthal zegt zich ervan bewust te zijn dat het trainen van politie in Afghanistan iets anders is dan op de Veluwe. Minister Kamp wil vaker werkloze Oost-Europeanen uitzetten. Volgens hem zijn er veel meer Polen en andere Oost-Europeanen naar Nederland gekomen dan was voorzien. Kamp wil ook beter controleren of mensen uit Oost-Europa de gemeentelijke belastingen wel betalen... De minister denkt dat de prioriteit moet liggen bij het aan een baan helpen van werklozen... in plaats van nieuwe Oost-Europeanen binnen te halen. Bouwconcern Volker Wessels neemt bijna alle lopende bouwprojecten over van Midred... dat gisteren failliet werd verklaard. Twee grote projecten waaraan Midred werkte zijn de uitbreiding van het Stedelijk Museum... en de concerthal Ziggo Dome in Amsterdam. Bij elkaar was de aannemer bezig met 27 bouwprojecten... Volker Wessels zal een aantal medewerkers van Midret een dienstverband aanbieden als ze onmisbaar zijn voor het afronden van een project. De vrouw uit Noordwijk, die eind vorige maand zwaar gewond raakte toen een auto haar huis binnenreed, is overleden. Haar man van 78 kwam bij het ongeluk om het leven. Op 29 januari reed een Poolse man het huis binnen. Hij sloeg op de vlucht, maar werd een paar dagen later opgepakt. Hij wordt verdacht van dubbele doodslag. De Tweede Kamer heeft voor het eerst een kinderombudsman benoemd. Het is Mark Dullaert, de oprichter van de stichting Kids Rights... die zich inzet voor kinderen in de hele wereld. De kinderombudsman moet erop toezien dat de overheid en andere organisaties... de rechten van kinderen eerbiedigen. Dullaert begint op 1 april.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 I won't tell you that I love you, kiss or hug i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise. bump bump bump face. Bump bump bump poke face. Bump bump bump her face. Bump bump bump poke face. Bump bump bump her face. Bump bump bump poke face. I'm out of time and all I got is four minutes.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 Ik zie twee mensen, ze gaan